Na afloop van de wedstrijd reageerden ze nuchter en gelaten. Ze spraken van een... Vanuit Eindhoven waren meer dan 10.000 supporters naar de Kuip gekomen voor de bekerfinale. Ze waren blij met de overwinning, waar ze eigenlijk ook al op hadden gerekend. Het was de negende keer dat PSV de beker won. Voor Heracles was het de eerste bekerfinale in de geschiedenis van de club. Duizenden supporters bekeken de wedstrijd op grote tv-schermen op twee pleinen in het centrum van Almelo. Na afloop stroomden de pleinen snel leeg dus de politie. De sfeer bleef gemoedelijk.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 the first time ever I saw your face. I thought the sun rose in your eyes, and the moon and the stars were the gifts you gave to the dark and the endless sky, my love. And the first time ever I kissed. I felt the earth move In my hands Like the trembling heart Of a captive bird That was there At my command the first time. Ever I lay with you, I felt your heartbeat so close to my own, and I knew our joy would fill the earth and last till the end of time, my love. The first time, the first time ever I saw. Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 771 uur 2. We zijn begonnen met Asher Queen met zijn cd East of East. En het wordt weer een feestje op 23 juni, want dan bestaat het spiritueel lichtenhuis Jocha uit Naaldwijk 15 jaar. En dat gaan ze dan met een vieren met een concert van Asher Queen in de Oude Kerk in Naaldwijk. Het is ongeveer eh, iets meer of rond een uurtje rijden vanuit eh, onze regio. Maar dan hebben we wel weer een hele mooie avond. Kost 25 euro en het gebeurt allemaal in de Oude Kerk. Dat zei ik al. ik zocht even naar een adres, maar eh, dat krijg je volgende week nog van me. Veel luisterplezier. Saludos, ¿eh? saludos. Filomena, saludos, saludos. MUZIEK 啊。 je de avond en nacht wel door. Uitgebracht door Malimba Records. En dit was eh, track 4. Listening to the River. Nou, ook al uh, krijg er al helemaal romantische gevoelens en gedachten bij. We gaan dit programma Peaceful Radio nummer 771 gaan we afsluiten hier op ZFM met Yogi en zijn cd Evening Zen. Music for Yoga and Meditation. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Peaceful Radio en graag tot de volgende keer. Dag.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 Vanuit Eindhoven waren meer dan 10.000 supporters naar de Kuip gekomen voor de bekerfinale. Het was de negende keer dat PSV de beker won. Voor Heracles was het de eerste bekerfinale in de geschiedenis van de club. Helikopters hebben in Zwitserland 75 passagiers uit een gestrande gondel van een kabelbaan gered. Dat was, bij, dat was vlakbij Sankt Moritz in de Alpen. De gondel was halverwege de berg vastkomen te zitten. Het duurde drie uur om alle passagiers in veiligheid te brengen. Niemand raakte gewond. Waardoor de gondel bleef steken is nog niet duidelijk. Bij het paasvuur in Espelo is een cameraman van RTV Oost gewond geraakt. Dat gebeurde toen een kabel brak waarmee de grootste vuurstapel ter wereld overeind werd gehouden. De kabel raakte de cameraman in de rug. De vuurstapel in Espelo trok veel bekijks. Volgens de organisatie kwamen er zo'n 10.000 mensen op af. De Russische politie heeft honderden demonstranten op het Rode Plein in Moskou hun gang laten gaan. De activisten protesteerden tegen premier Poetin, die binnenkort weer president van Rusland wordt. De passieve houding van de politie verbaasde de demonstranten, omdat bij eerdere protesten tientallen mensen werden opgepakt. Vandaag werden alle...